In de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh wordt de nieuwe ronde van overleg voortgezet die begin deze maand in Washington begon. Het meest acute probleem dat op tafel ligt zijn de Israëlische bouwplannen op de westelijke Jordaan-oever. De bouwstop die Israël had ingesteld loopt eind deze maand af en wordt volgens Netanyahu niet verlengd. De Palestijnen dreigen weg te lopen als Netanyahu daarbij blijft. Het aantal mensen dat wereldwijd honger lijdt is fors afgenomen. Het zijn er volgens cijfers van de VN-landbouworganisatie FAO 925 miljoen. Een jaar geleden waren dat er nog meer dan een miljard, het hoogste aantal in 40 jaar. De daling komt volgens de FAO door lagere voedselprijzen, door goede oogsten en doordat het in veel landen economisch wat beter gaat. De FAO waarschuwt wel dat het waarschijnlijk niet lukt om de doelstelling te halen die de VN zich heeft gesteld om de honger terug te dringen. Europees commissaris Reding voor Justitie heeft de uitzetting van Roma-zigeuners uit Frankrijk een schande genoemd. Volgens Reding zijn de uitzettingen in strijd met Europese verdragen en moeten ze onmiddellijk worden gestopt. De Europese Commissie bekijkt of daarvoor een procedure moet worden gestart. Reding reageerde op een uitgelekte brief van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Daaruit blijkt dat het besluit om illegale kampementen te ontruimen in de eerste plaats tegen Roma als groep is gericht. Het was steeds ontkend. Iran heeft een Amerikaanse vrouw vrijgelaten die ruim een jaar gevangen heeft gezeten. De vrouw, Sarah Shourt, werd in juli 2009 met twee andere Amerikanen opgepakt in het noorden van Iran. Ze werd door de regering in Teheran beschuldigd van spionage. De drie zeiden dat ze toeristen waren die in Irak een trektocht maakten en per ongeluk de grens waren overgestoken.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 All the people failing, they go. Papa Chico, you're the sun. All the children don't want the gun. Papa Chico's playing this song. All the people are turning around. Papa Chico, move your eyes. You discover eating the ice. Papa Chico sing this song.